Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. Kleine oogjes en dikke wallen in Den Haag vandaag. Tot een uur of drie vannacht hadden politici het met elkaar over het mislukte begin van de formatie. Die had geen soepele start. Juicy aantekeningen lekte uit. daarin stond onder meer een opvallend zinnetje over CDA'er Pieter Omtzigt. Die zou een andere baan moeten krijgen. Demissionair premier Rutte zei vorige week nog dit. Dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over eh, Pieter Omtzigt. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken? Nee. Maar gisteren bleek dat toch anders te zitten. Hij heeft wel wat over omzicht gezegd. Ik wil daarom hier en nu in deze Kamer excuses aanbieden. In het bijzonder excuses voor Pieter Omzicht. Ik heb wel over hem gesproken. Dat is heftig voor hem. Eh, dat spijt mij, voorzitter, ten diepste. Rutte's verklaring, ik was het vergeten. Veel partijen geloofden hem niet en probeerden hem weg te stemmen, maar dat haalde het niet. Dus blijft Rutte zitten waar hij zit. Ook in het buitenland zaten ze naar het marathondebat in Den Haag te kijken. De Dutch Prime Minister Mark Rutte has narrowly survived a no-confidence vote. Nederlandse Mark Rutte hat een Vertrauensabstimmung im Parlament knapp überstanden. Na een debat van 14 uur werd er gestemd over een motie van wantrouwen, maar die haalde het net niet. His political future is now shrouded in uncertainty. In ons eigen land staat Rutte trouwens op de voorpagina's van alle kranten. Een nieuw prikdagrecord gisteren. 72.000 mensen stroopten hun mouw op voor een coronavaccin. Dat is 5.000 meer dan het vorige record. In totaal zijn er al 2,5 miljoen prikken gezet. En er zijn gisteravond maar weinig mensen komen kijken naar de Passion in het centrum van Roermond. Vanwege corona mocht er geen publiek bij zijn. Voor de zekerheid stonden er wat agenten, wat handhavers, maar die waren niet nodig. Een paar mensen probeerden vanaf muurtjes toch iets te zien van de show over de Leidensweg van Christus. Hij je kon natuurlijk wel digitaal aanhaken in de processie, dat deden 21.000 mensen. Het weer op de meeste plaatsen begint de dag met zon. Daarna komen er wat meer wolken. Het is droog, en gaat op 10 en morgen verandert er weinig.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 There's a monster under my bed. much more than I get I just haven't met you yet I just haven't met you yet ZFM ZFM Show the world all the wonders love can bring. Give us strength and understanding. Give us all one song to sing.